4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het OM heeft opnieuw gezegd dat de strafzaak tegen PVV-leider Wilders... volgens de regels tot stand is gekomen. In de rechtszaal herhaalde het OM vandaag dat de beslissing tot vervolging... niet is beïnvloed door het ministerie van Justitie. De advocaat van Geert Wilders zei vanochtend dat het proces meteen moet stoppen. Volgens hem is er sprake van een politiek proces... omdat medewerkers van het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie... vijf jaar geleden met elkaar hebben gemaild over de zaak. De advocaat-generaal zei namens het OM vandaag dat het opmerkelijk is... dat justitieambtenaren mailden, maar dat die mails de officieren van justitie nooit hebben bereikt. De man die zijn twee dochters en de moeder van de kinderen doodschoot in een woning in Dordrecht deed dat met een dienstwapen, bevestigt het Openbaar Ministerie. De schutter is een politieagent van 35 van de politieeenheid Rotterdam. Hij schoot later ook zichzelf dood. Het stel zou al langere tijd ruzie hebben en in scheiding liggen, maar ze leefden volgens buurtbewoners nog samen. De gemeente Dordrecht organiseert vanavond een herdenkingsdienst een Turkse krant heeft geluidsopname uitgewerkt... van de laatste momenten van de Saoedische journalist Khashoggi. Die werd bijna een jaar geleden vermoord... tijdens een bezoek aan het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul. Uit de transcriptie blijkt dat er voorafgaand aan het gesprek met Khashoggi... wordt gesproken over het plan om zijn lichaam in stukken te zagen... en het gebouw uit te smokkelen. Tijdens het gesprek wordt Khashoggi bedwelmd en verliest hij het bewustzijn. Even later komt hij weer bij en zegt hij dat hij astma heeft... en dat de mannen hem verstikken. En dat zijn zijn laatste woorden. Het weer. Het is wisselend bewolkt. Hier en daar is er ruimte voor de zon. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden is kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen is er af en toe regen en het wordt dan rond de 18 graden.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 Ik sta jou beter Kijk nou eens hij staat jou niet Ik sta jou beter I took a pill in Ibiza show Fiji, I was cool And when I finally got sober Felt ten years older But fuck it, it was something to do I'm living out in L.A.